9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft bij de Rijksrecherche melding gedaan van zorgfraude. Volgens de NVA rekenen psychiaters soms honderden euro's voor een verplichte rijvaardigheidskeuring die weinig voorstelt. De vereniging kreeg de afgelopen maanden zo'n 30 meldingen binnen, meldt Nieuwsuur. Er wordt geklaagd over keuringen die maximaal een kwartier duren en die contant moeten worden afgerekend. In sommige gevallen gaat het om een bedrag van 200 euro, terwijl het basistarief rond de 100 euro ligt. Het CBR dat verantwoordelijk is voor het controleren van de keuringspsychiaters... zegt dat de klachten worden doorgegeven aan de Nederlandse Zorgautoriteit en de inspectie. Oudwethouder Richard de Mos is weer gemeenteraadslid in Den Haag. Na beëdiging door waarnemend burgemeester Remkes kreeg hij een staande ovatie. Een ander lid van de partij voor Hart Den Haag Groep de Mos...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 Het is de vijfde officiële wedstrijd op rij dat de Eindhovenaren niet hebben gewonnen. Hier op de avond wist AZ ook de returnwedstrijd tegen FC Astana overtuigend te winnen. In Kazachstan werd het 5-0 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droog.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 Mensen willen zo graag weten wat de reden is van al dat geweld op straat. Ik zal het je vertellen. Dit is hoe het gaat. uh, in ieder geval niet uh, drugs gerelateerd. Eh, de laatste schietpartij op een advocaat. Dit had meer te maken met een En Nou schijnt dat een beetje uit die hoek te komen. Gaat over een advocaat eh, die in Gronau woont. Dus net over de Nederlandse grens, maar wel in Nederland werkt. En er waren weer een paar onverlaten die vonden het weer hoog nodig om een eh, advocaat maar weer neer te schieten. En dat was net de strekking van het verhaal waar Steen Koud het over had. Maar dat heeft eh, weer te maken met die eerste zaak, namelijk op uh, Dirk Wiersum dat is een tijdje terug alweer. Maar toen hebben zij eh, besloten om het nummer van Bodycount opnieuw eh, te bewerken. Tenminste, een vertaling eh, van te maken. En daar hebben ze dit nummer van gemaakt. maatschappelijk mag hier dus wel weer gedraaid worden. Welkom bij dit tweede uur van Alternative FM. Hebben we dan ook iets Zandvoorts in deze uitzending? Jawel, want zoals eh, de meeste mensen die Wendy Moore een beetje volgen... <clears throat> die hebben een beetje kunnen lezen dat de EP in de maak is... En bovendien, ik eh, ben er zelf ook eh, met mijn snuffert bovenop. Want ik heb eigenlijk met de vader van Wendy Moore een beetje lopen babbelen afgelopen vrijdag. Gebeurde ergens in een een of andere lokale drinkgelegenheid. En wat ook heel erg leuk is voor de familie Moore... Want vandaag is Mama Lief jarig. Dus het eh, komt allemaal goed uit. Eh, de EP is er onderweg. We doen het nog steeds met die ene single die op dit moment eh, eigenlijk op de kanalen te krijgen is. En dat is So Over Fake Friends. I'm so over fake friends, tired of the pretense. forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over Wolf was dat met Hyde. Daarvoor natuurlijk eh, Wendy Moore met eh, So Over Fake Friends. En eh, het gelukkige toeval wil dat ik uh, af en toe ook nog eens op de zaterdagmiddag mag melden. dan ga ik eens even kijken of ik Ruby zo zover kan krijgen... om deze single van Wendy Moore nog eens een keer even onder de aandacht te wrijven. Zodat het niet ergens een beetje op de donderdagavond een beetje blijft hangen... maar dat het ook nog eens een keer op een wat breder publiek afgestemd mag worden Zoals de zaterdagmiddag het geval is. Maar goed, eh, daar eh, gaat Rob over. Want die zitten dan achter de knoppen. En hoe komt dat? Nou, dat heeft weer te maken dat eh, zijn uh, knie de heer A.J. Vos, nog gaat verdwijnen richting Spanje. Dus, en ik zei de gek, heb mijn vingertje opgestoken dat ik nog twee zaterdagmiddagen daar nog eens een keer aan mag schuiven. Dus dat gaat dan weer gebeuren. Ik ga nou niet nog eens een keer die Formule 1 thema erbij halen, maar, maar er, er zit <laughs> in ieder geval voor volgende week zaterdag zit er wel weer iets met eh, Formule 1 eh, erin. Want eh, we gaan naar de Grand Prix van Brazilië toe. Dus goed, dat zeggende ga ik weer terug naar het materiaal wat ik gekregen heb. Al geruime tijd in bezit is de Cosmic Circus. Niet te verwarren met de, de Cosmic Carnival die ik vlak voor 9 uur heb gedraaid. Hè? Want dat eh, zijn twee totaal verschillende eh, muziekgroepen eh, en stijlen. deze Cosmic Sun... Nee, Cosmic... Ehm, zeg ik dat? Cosmic Circus... Ik ga dat ook echt door elkaar. Cosmic Circus ehm, heeft dat in zich... dat hij Tobias Bader één van de leden is. En hij heeft de hulp van een dame. En die dame die komt uit Duitsland. En zij heet Oete Alstedt. Eh, zij uh, zingt de melodieën in. En dat doet zij dus ook met dit volgende nummer... wat afkomstig is van Central Galactic Time. Dat is de EP. Die hebben ze vorige week gepresenteerd in de ruimte in Amsterdam. Nou, dat kan niet toepasselijker eigenlijk. En dat nummer dat heet Venus en Voodoo. Je hoorde hem net al, maar toen dacht ik in de waan... dat ik met, met Dandelion te maken heb. Maar dat was dus duidelijk niet het geval. tell you about my girl, she's fine She talks on the phone sometimes And it's driving me insane Cause she might talk to a man And I cannot live without her She must stay by my side forever kitchen sink is clogged with the food of yesterday. And the living room's a mess, but to her it's all the same. Cause she might fall to the moon and would stay to watch the sunrise. Would stay you about my girl, she's fine. She talks on the phone sometimes, and it's driving her insane. Cause she might fall to the moon, and would stay to watch the sunrise, or stay in that place forever. dat is eh, nog even een track van het album... wat eh, morgen wordt gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. Laika Belka Stroka van Dandelion... Eh, vanavond doen ze dus ook al iets in Bergen. Dat is al aan de gang, want het is al uh, 9 uur geweest. Daarvoor hoorde je de Cosmic Circus met Central Galactic Time als EP. En het nummer wat van, dat, van dat e jaar afkomstig is heet Venus en Voodoo aparte eh, sound hebben die jongens, eh, of eh, deze twee, eigenlijk Tobias Bader en Oete Apfelstedt. Ik zeg het eigenlijk, ik zei net Alterstedt, maar dat is Apfelstedt en dat is vrij vertaald in het Nederlands Appelstad. Leuk, Jaap Koper, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de muziek die zij maken. Ehm, voor een deel borduurt de Central Galactic Time voort op de semi-akoestische stijl van Tobias Bader Fall. Daar hebben we ook nog eh, aandacht aan besteed. En belangrijk verschil is dat er ook nu wordt uitgepakt met grotere arrangementen zoals de titelsong Central Galactic Time. Die hou je nog eh, te goed. En dat is een onvervalste jaren 70 disco song. My Mind's Eye. Die hebben we gedraaid in het vorige uur. Dat is een romantisch popliedje. En het nummer wat je net hebt eh, gehoord, Venus en Voodoo... daar is een glansrol eh, eh, weggelegd. Zo staat hier in het perscontact wat ik gekregen heb... voor de soprano melodie gezongen door Ute zelf... En dat is eigenlijk misschien, nou ja, dat, dat, dat spreekt voor zich. Er staan natuurlijk nog veel meer dingen om eigenlijk in te lijsten, zoals Summer to Fall. En dat nummer dat eh, kun je ook op YouTube vinden. En dat is wat meer ingetogen. Dus eh, dat eh, zeggende kun je dus eigenlijk al het materiaal vinden. Wat me helemaal verbaast is dat er nog heel weinig volgers zijn. Maar daar gaan we wel een beetje verandering in brengen. Goed, het is tijd voor een nieuw materiaal. want we hebben natuurlijk meer dan dat. We hebben namelijk ook de dames van Leuna. Die gaan over twee weken gaan zij ehm, ook nog iets eh, doen. Eh, en dat gebeurt dan in het patronaat in Daar zijn we zelf eh, voor een deel ook getuigen van. namelijk de voorronde van de Rob wordt. Want die spelen zich dan af daar. En nou hebben Madelon en Danielle al de nodige ervaring. Dat hebben ze gedaan met Delusionals. Toen hadden ze nog een dame erbij. Eh, dat was een drumster, ehm, drummer, hoe je het maar noemen wilt. Maar nu eh, hebben ze eh, dat met z'n tweeën bedacht. En dat is een totaal andere geluid wat ze laat horen. En als je de eerste twee singles hebt gehoord... Lost in This Lie en natuurlijk ook een nummer wat we ook veelvuldig hebben gedraaid. dat is en dan moet ik er even bij pakken, want anders dan ben ik het weer helemaal kwijt. Dat is uh, Lost in This Lie, zei ik al. En Stars Align, dat is de andere. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een hele grote producer eh, achter zich staan... in de persoon van Mark van Eenbergen. En die heeft ook het werk van Daisy Ducro gedaan. Dus dat zegt al wat uh, in muziekland. Nou, ik zou zeggen, hier is die nieuwe single. En dan moet ik weer kijken... Goed hè, dat ik het allemaal goed op een rijtje heb staan. I Never Wanna See You Again. Want dat is de nieuwe single en die ga je nu eh, horen hier bij Alternative FM. your fault to be mine. It scares me how I clearly find it funny to see that love makes blind. It scares me, I've been chasing my senses for something I would lose. It scares me how I'm running from myself I never used to. You caught me like a predator and fooled me like a prey. You took my heart and left it there, but I'll take the blame. It scares me how I'm waiting for myself to say goodbye. scares me how much I've been dreaming of who we would become. It scares me, I'm waiting for us to reconnect while that day never comes. You got me like a single. Want ik heb ook even goed naar eh, de, tekst zitten luisteren. Maar eh, dit eh, is hem wel. Arts, Whites, H NLM. Zo, ik zit er wat mijn mond over te laten struikelen. YHNLM, dat is de titel van nieuwe Lea Rai. die je net ook met The Wire hebt gehoord in het eerste uur. Daarvoor hoorde je Overigens Leuna met eh, hun nieuwste I Never Wanna See You Again. En die kun je live ook eh, binnenkort eh, horen bij de Rob Akda Award. Nou, het is bekend. Ik ben acht jaar vriendjes met Marlene Scherps op Facebook. En dat moet gevierd worden. Dus draaien we Walking the Sheep. sacrifice what to do to get that wasted. They want you to be wasted. What to do? denk ik wel het eh, meest onbegrepen uh, radioprogramma zijn uh, binnen ZFM's antwoord. Want ja, kijk als je Wie de Good van Walking the Sea met Marlene Sheriffs draait, hè. Jo van die dat eh, dus eigenlijk helemaal geen muziek eh, vindt. Maar ik vind het eh, uitblinken in creativiteit. Als je de zang van Lea Bos er ook nog eens bij je optelt. Dan heb je gewoon een heel Zandvoorts fabrikaatje wat, wat dat er gaat. En daarachter de single van 2018 voor mij dan hoogstpersoonlijk. Dead Man on the Payroll van Meadow Lake. Jazekers uh, uit Groningen. Daar komen ze vandaan. Deze jongens komen uit Rotterdam, Antwerpen. Ik heb het over Boskat. was feeling just fine till I went out to work and it was looking like I was gonna have a shit day and it was a shit day for the rest of the year. And hey, is this the place you work? Oh, I like your officer. Officer, pull me over. Another week necessary. Need to quit my job and you're still staring at that piece of paper. I didn't fill out. I didn't fill out. I didn't fill out. Here I am, feeling weak, sucking on the morning was my head in the clouds Till I heard my boss scream, I have to see you now So I went to his desk and he locked the door And he told me I didn't have to come back anymore I can't explain but it felt so good Even though I lost a job where the money wasn't good So I went back home to celebrate But you're still staring at that piece of paper I didn't fill out, I didn't fill out heet eh, dit. Eh, tenminste, dat is eh, de man die het uitvoert. You Lost Me Before. En daarvoor hadden we Lassette met Origami. En dat bracht de tijd op 5 voor 10. Ik zei bijna alweer zeggen van straks hebben we Vader Veuger. Nee ja, want dat is sinds oktober is dat weer anders. Nashville country radio hebben we. Dat, dat zijn mensen die ergens in het land die maken dat programma. En dat hebben wij dan bij ZFM ergens erin staan. En dat hoor je straks tussen 10 en 12. En volgende week ben ik er niet. Misschien ook wel, eh, maar dan in de hoedanigheid als presentator van een een of ander festival... waar bedrijven, Zandvoortse bedrijven bij betrokken zijn. Of ook niet, want dat moet nog helemaal besloten worden. Eh, dus ja, eh, ik loop misschien wel voor de muziek uit. En anders is het Alternative FM niet op donderdag 14 november... maar wel op vrijdag 15 november tussen 5 en 7. Dan zeg ik er dan maar even bij. Dus eh, dan heb ik eh, eh, de vriendelijkheid van Bastiaan Torenint gekregen... dat hij zijn zendtijd afstaat zodat wij dat nog een keer kunnen doen. De laatste voor vandaag is natuurlijk... Ja, hoe kan het ook anders? Veline met Alleen. Ik wens je voor straks veel plezier met Nashville uh, Radio. En anders tot volgende week. Dag. alles schiet alles zwart. Alles zwart. Ik kan niet zo zijn zoals het hoort. Vanavond zeg ik, zeg ik geen woord. Laat me als ik dans, laat me als ik sta, laat me als ik kom, laat me als ik ga.